Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Noord-Italië is opnieuw een dode gevallen door het coronavirus. Het is een oudere vrouw die ook leed aan kanker. Zij is de derde die in Italië aan het virus overlijdt in drie dagen. De andere slachtoffers waren twee tachtigers uit Noord-Italië. Het aantal vastgestelde besmettingen is vandaag flink opgelopen, naar 133. Donderdag waren er in heel Italië nog maar drie coronagevallen vastgesteld. De bron van het virus is niet duidelijk. Vanwege de besmetting is de carnavalsviering in Venetië afgelast. Het aantal getuigen, functionarissen en slachtoffers in de rechtspraak dat ernstig wordt bedreigd is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Zo sterk dat de politie grote moeite heeft om hen nog te beschermen. In een paar jaar is hun aantal verdrievoudigd, zegt het OM. In de eerste plaats komt dat doordat de politie meer werk maakt van meldingen. Maar voor een deel is het ook een gevolg van verharding in het criminele milieu. Een groot deel van de capaciteit van de politie gaat op aan beveiligingsmaatregelen van officieren van justitie, rechters en advocaten. Er zijn dagelijks meer dan 600 politiemensen mee bezig. Politie, OM en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding hebben het kabinet om tientallen miljoenen euro's gevraagd voor extra personeel en schuiladressen. In Turkije zijn bij een aardbeving op de grens met Iran negen doden gevallen en 37 mensen gewond geraakt. In Iran vielen volgens het staatspersbureau 75 gewonden. De aardbeving had een kracht van 5,9. En in de eredivisie heeft Heracles Ajax verslagen met 1-0. PSV won van Vitesse met 2-1, AZ won thuis met 2-0 van Pek Zwolle... en Utrecht versloeg FC Twente met 2-1. Het weer, het waait nog steeds. In het midden en zuiden is er nog kans op windstoten. Vanavond en vannacht blijft het bijna overal droog. Dan wordt het 1 tot 5 graden. Morgen is het grijs met nu en dan regen.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 If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down, let me down, let me down, down, let me down, down, let me down. Let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Cold skin, drag my feet on the tile as I'm walking down the corridor. And I know we haven't talked in a while, so I'm looking for an open door. Don't cut me down, throw me out, leave me in a waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your еще I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down. Let me down, let me down, down. Let me down, down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly.